Michel Koenen met het NOS-journaal. De twee reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden... hebben toestemming gekregen om aan te meren op het Italiaanse eiland Sicilië. Vanmiddag arriveerde het Duitse schip Sea-Watch 3... en morgen volgt de Ocean Viking van de Franse hulporganisatie SOS Mediterranee. De Sea-Watch 3 heeft 257 migranten aan boord. Onder hen waren 70 minderjarigen... Aan boord van de Ocean Viking zijn 549 migranten. In Griekenland zijn de afgelopen dag meer dan 400 nieuwe bosbranden uitgebroken. De grootste brandhaarden zijn momenteel op het eiland Evia en op Peloponnesos. volgens de autoriteiten werd er aan het einde van de middag nog gestreden tegen 55 actieve branden. Er zijn honderden brandweerlieden ingezet. Het zijn de hevigste bosbranden in Griekenland in 30 jaar tijd. Ook het noordoosten van Siberië wordt geteisterd door bosbranden. Daar zijn tientallen dorpen ontruimd. Die liggen allemaal ten zuidoosten van de stad Yakutsk. Volgens de lokale autoriteiten worden nog zo'n twaalf andere dorpen bedreigd door branden in de omgeving. Het gebied kant al weken met hevige bosbranden. Zo'n 240.000 Fransen zijn vandaag de straat op gegaan om te demonstreren tegen het vaccinatiebeleid van de overheid. Het is de vierde zaterdag op rij dat het op protesten komt. Het protest richt zich vooral op de invoering van een coronapas komende maandag. Fransen kunnen daarmee bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld zijn van corona of negatief getest. De pas biedt onder meer toegang tot horeca en musea... en ook voor niet spoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis is de pas verplicht. En PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De Eindhovenaren versloegen landskampioen Ajax in de Amsterdam Arena met 4-0... Madueke die maakte er voor de rust 2. Na een rode kaart voor Taljefico liep PSV verder uit naar rust. Het weer nog. Vannacht trekken er nieuwe buien over het land. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen geregeld weer buien, vooral in het westen en het noorden.